Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Dit collegejaar staat een record aantal studenten ingeschreven op de Nederlandse universiteiten. Het zijn er 328.000. Dat is een stijging van 8%, blijkt uit voorlopige cijfers van de Vereniging van Universiteiten. De belangrijkste oorzaak voor de stijging is de coronacrisis. Daardoor zijn er meer VWO-scholieren geslaagd en ze nemen minder vaak een tussenjaar. Ook is er een grotere instroom van hbo-studenten. In 20 jaar tijd is het aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten bijna verdubbeld. Inwoners van Nieuw-Zeeland hebben in een bindend referendum ingestemd met legalisering van euthanasie. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat er een tweederde meerderheid is voor de nieuwe euthanasiewet. Daarmee wordt hulp bij sterven mogelijk voor mensen die ondraaglijk lijden... en terminale mensen die naar verwachting minder dan een half jaar te leven hebben. Er werd al verwacht dat de inwoners van Nieuw-Zeeland de wet zouden steunen... Ook premier Ardern en de leider van de oppositie waren voorstander. Ruim 80 miljoen Amerikanen hebben inmiddels gestemd voor de presidentsverkiezingen. Dinsdag is pas de verkiezingsdag, maar veel mensen hebben al eerder gestemd... omdat ze vanwege corona de drukte bij stemlokalen willen vermijden. De verwachting is dat er dit jaar meer mensen gaan stemmen dan vier jaar geleden. Toen waren het er 138 miljoen. In Frankrijk is om middernacht een nieuwe lockdown ingegaan. Inwoners mogen alleen nog naar buiten voor onder meer boodschappen en een bezoek aan de dokter. Ook zijn cafés, restaurants en veel winkels dicht. En Fransen moeten in hun eigen regio blijven. In de Europa League hebben PSV en AZ hun wedstrijd gewonnen. PSV won op Cyprus met 2-1 bij Omonia Nicosia. En AZ won in Alkmaar met 4-1 van het Kroatische Rijeka. Feyenoord verloor thuis in Rotterdam met 4-1 van Wolfsberga AC uit Oostenrijk. Het weer. Veel bewolking en wat regen of motregen, vooral in het noorden.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 Er staan dit jaar 328.000 studenten ingeschreven bij de universiteiten... en dat is een record. Dat komt onder meer door de coronacrisis. Daardoor zijn er meer VWO-scholieren geslaagd. De Amerikaanse supermarktketen Walmart haalt wapens en munitie uit de schappen... in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Dat gebeurt uit voorzorg, zegt het bedrijf, met het oog op mogelijke plunderingen of onrust. Het weer bewolkt en wat regen, er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 15. Toen alles nog zo voorbestemd en kleurig leek. Een gelukkig einde bleek uiteindelijk niet in ons besteed. Maar zo kon het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is dus meestal hoe het gaat. Foto's in de prullenbak en spullen op de straat. De allermooiste liefde die wordt ik klap in mijn handen, want wij doen dit anders.